Het van Kesteren met het NOS-journaal. Mexico gaat zeker acht mensen onderzoeken die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in het detentiecentrum. Bij die fatale brand in Ciudad Juárez kwamen maandag 39 migranten om het leven. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is er duidelijk sprake van een zware misdaad. Bewakers en agenten zouden geen enkele moeite hebben gedaan om tijdens de brand mensen te bevrijden. Tegen hen zijn de eerste arrestatiebevelen uitgevaardigd. Mariette Hamer is kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Volgens de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag... blijft onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was bij productiemaatschappij ITV. In het onderzoek staan meerdere meldingen van ongepast gedrag... maar daarmee lijkt niets te zijn gedaan. ITV biedt excuses aan voor de gang van zaken. Leden van JA21 willen meer democratie in de partij. Dat schrijven ze in een brief aan het bestuur. Ook twee van de drie Kamerleden hebben hun handtekening onder de brief gezet. De leden zijn ontevreden over het resultaat van de statenverkiezingen... en willen dat de partij beter luistert naar kritiek op het bestuur. Ook moet er een beginselmanifest komen... zodat duidelijker wordt waar de partij voor staat. Half april houdt JA21 een ledenvergadering. Jumbo stopt eind volgend jaar als hoofdsponsor van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Dat heeft het bedrijf eind vorig jaar al laten weten. Sindsdien wordt er achter de schermen hard gewerkt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Jumbo heeft de berichten bevestigd. Wel bestaat de mogelijkheid dat het bedrijf ook na volgend jaar verbonden blijft aan het wieler- en schaatsteam.